De overlast door hoog water valt in het hele land mee. Bij Spijk, waar de Rijn ons land binnenkomt, staat het water ruim een halve meter lager dan voorspeld. Alleen in Noord-Limburg zijn nog problemen in de dorpen Aaien en Bergen. Die zijn nog altijd geïsoleerd door het hoge water. De Maas heeft daar de toegangswegen overspoeld. Bij de Europese kampioenschappen Short Track heeft Nederland zowel bij de mannen als de vrouwen goud veroverd bij de aflossingsploegen. In het individuele toernooi was er brons voor Shinky Knecht. De Europese titel ging naar de Fransman Fauconnet die alle afstanden won. Het weer vanavond nog opklaringen en droog. Vannacht toenemende bewolking en later in de nacht in het westen wat regen. Morgen bewolkt en regenachtig bij een graad of acht.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 Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I say. yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide. Something wrong now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Een hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. Goed hè? <laughs> we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat, begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. Ja. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders red je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, toen het gaat natuurlijk, hè, dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robbie, ja, moet, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dus dat, vind ik, vind ik, dat, vind ik, ook. dat vind ik ook. <laughs> heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kerk, een kar met paard Een slagerij, J. van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets Het zegt u waarschijnlijk niets Maar het is waar ik geboren ben Dit dorp, ik weet nog hoe het was De boerenkinderen in de klas Een kar die ratelt op de keien het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door het vee de boerderijen en langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader, de hoge boom nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan? pas s'il permet, et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Ah, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Ah, vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. juste avant le mariage. Just avant, Just avant mariage. mariage. Salvatore Adamo. Die stond op 4 in de eh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de 50 plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 ABBA, ABBA bedoel ik. Eh, niet Abba, Abba. Oh, Abba. Eh, <laughs> I have a dream. Laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. <laughs> kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart? filled with pain. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? makes it worth the while. Pushing through. Ja, nou, dat was ABBA. Ja, dag. ABBA. Wat betekent dat? We dat nou, vooruit. Arnifert, Björn. Weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have a Dream. Op 8 eh, in de top 1000 eh, eh, van Evergreens van Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen we nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. Dan zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Fats Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je als je, ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert.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 Let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick. Do the speech. Hey, kids, it doesn't matter what you are. Punk, skin, bastards, mobs, walkers, even keep tigrin. Everybody, everywhere, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us cause we're on the last. See them make it out of nowhere city. We haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying dog, sleep and walk, living out. Got to do my best to please. Plenty ready when you are, Shaky! Neil, does anybody know where the toilets are? Uh, Mike? all this money really charity? Michael! it's me! Who are you? <laughs> Oh, great joke, your majesty! sleeping, living the seven inch really, except you get five inches of nothing in the middle. Oh, mind you, it does cost an extra quid. Yeah, that's a point. So listen, listeners, we've got a quid off you for nothing. It's still boring. I was looking forward to some raunchy guitar licks. All right, mate, Pick this raunchy guitar. All right, I will. Oh, I'm a electro-proof not sound! Stick him in the problem before he realises he's not dead! Nate, no, live back. Come on, guys. waren de Young met uh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met de Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. 16 in lente zo pret, Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek een paal verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had.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 your heart away. Ja, ja, je mag het nu zeggen, Kerstman. Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas had <laughs> oh, ja, over. Ja, <laughs> nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, eh, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Cassian... Wieteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelang. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. Kasjan het is voorbij. Kasjan het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan het is voorbij. Kasian. heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur de, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën... Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kassian, het is voorbij. Kassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. doe beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karto met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer langs. Ach Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach Cassian, het is voorbij. Cassian. now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more much more than this.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 PvdA-fractieleider Cohen doelde in dat verband op het onderwijs, dat volgens hem de dupe wordt van deze regering. Hij bood premier Rutte aan een onderwijspact te sluiten waarin er meer geld naar de scholen gaat. Investeren in jongeren is investeren in de toekomst, zei Cohen. GroenLinks-leider Sap zei dat het kabinet alleen maar werkt aan schengoplossingen. Wat heeft Nederland aan een boerkaverbod en wat moeten we met kernenergie en 130 km per uur, zei ze. SP-leider Roemers sprak van het ergste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. In het centrum van de Tunesische hoofdstad Tunis is een nog onbekend aantal doden gevallen bij vuurgevechten. Politie en leger proberen de orde te herstellen na het vertrek afgelopen vrijdag van president Ben Ali. Op verschillende plaatsen wordt geschoten. Bij het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en bij het gebouw van de Centrale Bank. Onder de doden is een Frans-Duitse fotojournalist. Het hoofd van de presidentiële garde is gearresteerd. Hij en enkele ondergeschikten worden beschuldigd van het ondermijnen van de staatsveiligheid en het aanzetten tot geweld. Bij overlast door hoogwater... De overlast door hoogwater...